is nog niet bekend wie de doden zijn. De Deense politie zet licht met vuurwerkresten. In Maastricht zijn de dansprijzen van 2011 uitgereikt. In het theater aan het Vrijthof ging de zwaan voor de indrukwekkendste dansproductie naar Trip en Mas van Dansgroep Amsterdam. De beste dansprestatie was volgens de jury van de Russische Jurgita Dronina voor haar rol in The Sleeping Beauty van het Nationale Ballet. Een speciale prijs ging naar danser en choreograaf Ton Lutgerink. Hij kreeg de Gouden Zwaan voor zijn belang voor de ontwikkeling van dans in Nederland.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 Rusland is verreweg de grootste economie buiten de WTO en probeert al 18 jaar lid te worden. De VS en de EU steunen die poging inmiddels om zo de relatie met Moskou te verbeteren. Russische toetreding moet unaniem worden goedgekeurd door alle WTO-leden en dus kan Georgië die blokkeren. Het land eist toegang tot gegevens over de handel in Abhazie en Zuid-Ossetië, die het beschouwt als afvallige regio's. Moskou controleert die gebieden sinds de oorlog met Georgië in 2008 en weigert die gegevens te verstrekken. Diplomaten vrezen dat de relatie tussen Rusland en het Westen verslechtert als Rusland geen lid kan worden van de WTO.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 België wil per se dat de zaak rond is voor maandag de beurshandel begint. De Britse minister van Defensie...